Levi van Eck met het NOS-journaal. Door de oorlog in Jemen zijn de afgelopen 5,5 jaar... meer dan 7500 kinderen door geweld omgekomen of gewond geraakt. Volgens de Verenigde Naties gaat het alleen om gevallen... die gecontroleerd konden worden. Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk veel hoger. Verder meldt de VN dat meer dan 3000 kinderen zijn ingezet... door de strijdende partijen, bijvoorbeeld als kindsoldaat. De VN spreekt al tijden van de grootste humanitaire crisis ter wereld... Miljoenen mensen lijden honger en er ook heerst er cholera. Op een schoolfeest in Alkmaar heeft een man zware brandwonden opgelopen door een steekvlam. Dat gebeurde gisteravond tijdens het Sint-Jansfeest dat op vrije scholen jaarlijks in de laatste week van juni wordt gevierd. Het slachtoffer was er als hulpouder en hij wilde het Sint-Jansvuur aanwakkeren. Iemand anders gooide een brandende vloeistof op het vuur waardoor de steekvlam ontstond. De man is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Bij een woningbrand in een appartementencomplex in Hoorn is een dode gevallen. De brand brak gisteravond rond 9 uur uit en was snel onder controle. Wat de brand heeft veroorzaakt is niet duidelijk. Ook is niets bekendgemaakt over de identiteit van het slachtoffer. De brand was op de tweede verdieping van het complex dat drie woonlagen telt. Twintig appartementen zijn ontruimd. Een Amerikaanse neonatie die in Charlottesville met zijn auto inreed op een menigte betogers... is veroordeeld tot levenslang. In augustus 2017 waren rechtsextremisten de straat opgegaan... om te protesteren tegen het verwijderen van een standbeeld van generaal Lee... uit de Amerikaanse burgeroorlog. Ook tegenbetogers waren de straat opgegaan. Fields reed met zijn auto hard op en in. Een vrouw van 32 kwam om het leven. Tientallen anderen raakten gewond. Fields had al schuld bekend om de doodstraf te ontlopen. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen helder. De temperatuur daalt naar een graad of 13.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 Is magic. 90 is magic. Is magic. Is magic. Tonight, play the music for you. Music for you. Mr. Alex B DJ. Play the music for you. Mr. Max Zuleger DJ. 90 is magic. 90 is magic. 90 is magic.